Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een jihadist van 17 naar Amsterdam is zaterdag bij een bombardement in Syrië om het leven gekomen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. De jongen, Ashraf, ging al vroeg om met moslim-extremisten. Eind 2013 ging hij naar Syrië, ondanks pogingen van zijn familie om hem tegen te houden. Af en toe had hij contact met Nederland. Zaterdag kwam hij bij een Amerikaans bombardement in Syrië om het leven. Familie heeft het levenloze lichaam van de jongen op foto's geïdentificeerd. Naar verluidt is hij zondag in Syrië begraven. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida is vanavond afgelast. Volgens de politie van Braunschweig was het te gevaarlijk. en werd gevreesd voor een botsing met tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat de beweging zelf de islamisering van de westerse wereld noemt. Volgens de politie waren er al zo'n 250 aanhangers in Braunschweig van een plaatselijke afdeling van Pegida. Daartegenover stonden zo'n 5000 tegendemonstranten. In en rond de Oost-Oekraïnse stad Donetsk waren afgelopen dag weer hevige gevechten. Zowel pro-Russische separatisten als het Oekraïense leger zeggen dat ze het vliegveld van de stad in handen hebben. Volgens het Oekraïense leger zijn er de afgelopen 24 uur drie militairen gesneuveld en 66 gewond geraakt. Het geweld bij Donetsk laaide vorige week weer op. In het Oostenrijkse wintersportoord Sankt Anton in Tirol zijn twee Duitse skiers om het leven gekomen door een lawine. Een derde skier raakte zwaar gewond. De wintersporters waren samen met vier anderen buiten de piste aan het skiën toen ze door de lawine werden gegrepen. In Jemen hebben Sjiïtische rebellen het presidentieel paleis omsingeld. De regeringswoordvoerder heeft verklaard dat de president en de premier zich in het paleis in de hoofdstad Sanaa bevinden. In het centrum van de stad is de hele dag zwaar gevochten. Sjiïtische rebellen zijn in de minderheid in Jemen, maar veroverden vorig jaar wel de hoofdstad. Dan het weer nog vannacht lichte vorst en plaatselijk dichte mist. Overdag lost de mist geleidelijk op.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. taking our week. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Fly hurricane, children our away, men are cut in half, children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and When the greatest escape, so now you are safe.